Dit is door Almegens met het NOS-journaal. Bij de Rotterdamse Essalam Salam moskee hebben zich zo'n 600 mensen verzameld... om de slachtoffers van de aanslagen in Parijs te herdenken. Onder de sprekers zijn de Rotterdamse burgemeester Abu Taleb... minister van de Steur van Justitie en korpschef Frank Pauw. Er worden spandoeken gedragen en veel deelnemers aan de manifestatie... dragen een witte ballon bij zich. Het is de bedoeling dat die ballonnen aan het eind van de bijeenkomst worden losgelaten. Zaterdagavond sprak Abu Taleb al met moslimorganisaties uit zijn stad. Net als na de aanslagen van begin dit jaar in Parijs riep hij moslims in Nederland ook nu weer op om openlijk afstand te nemen van extremistisch geweld. Justitie en terreurbestrijders hebben geen link gevonden tussen Nederland en de aanslagplegers in Parijs. Dat heeft de NOS gehoord van bronnen bij de verschillende organisaties. Ook zijn er geen aanwijzingen dat de achtste terrorist die op de vlucht is in Nederland verblijft. Voor de diensten die zich bezighouden met terreurbestrijding geldt sinds dit weekend verhoogde paraatheid. Er zijn extra mensen ingezet die de situatie in Nederland en het buitenland nauwlettend in de gaten houden. Mensen met klachten over uitzendingen van de publieke omroep kunnen in de toekomst terecht bij een ombudsman. Voorstel van de VVD krijgt brede steun. Kamerlid Elias kwam tijdens de behandeling van de mediabegroting met dit plan. Volgens hem gaat de omroep nog wel eens in de fout ombudsman zou hoor en wederhoor moeten kunnen afdwingen en een rectificatie. Volgens Elias weigert een Avrotros-programma als Radar hoor en wederhoor toe te passen. Een woordvoerder van Avrotros spreekt dat overigens tegen. Staatssecretaris Dekker zei dat hij er afspraken over gaat maken met de NPO. Het weer vanavond opnieuw regen. Morgenochtend regent het nog altijd. Morgenmiddag is het tijdelijk wat droger. Wordt 13 tot 15 graden.